spoedige start. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Hackers hebben een handelsplatform voor bitcoins overvallen. Hoeveel van de virtuele munten er zijn gestolen is nog onbekend. Maar volgens kenners hebben ze een waarde van zo'n 50 miljoen euro. Het getroffen handelsplatform NiceHash heeft alle handel 24 uur stilgelegd. Uit voorzorg vraagt het platform aan kopers en verkopers om hun wachtwoorden te wijzigen. Het is onduidelijk wat de dieven met hun buit kunnen. Officiële marktplaatsen kunnen gestolen cryptomunten weigeren en dat is in het verleden ook al gebeurd. De Argentijns-Nederlandse oudpiloot Julio Potsch is onderweg naar Nederland. Hij komt vandaag vanuit Argentinië aan op Schiphol, zegt zijn advocaat. Potsch werd vorige week na een jaren slepende rechtszaak vrijgesproken. Hij werd ervan beschuldigd dat hij tijdens het videla regime dodenvluchten had uitgevoerd, waarbij mensen in zee werden gegooid. Na de uitspraak werd Potsch meteen in vrijheid gesteld. De Argentijnse aanklagers hebben hoger beroep aangekondigd. Elektrische treinen die vanaf zondag tussen Zwolle en Kampen gaan rijden... mogen daar geen 140 km per uur. Dat was wel de bedoeling, maar de bodem onder het spoor blijkt te slap. Dat kwam aan het licht toen het traject met testtreinen werd uitgeprobeerd. De treinen mogen er nu maximaal 80 km per uur rijden. Om het traject toch in de beoogde 10 minuten te kunnen afleggen... is besloten het nieuwe station Zwolle-Stadshagen over te slaan. Australië legaliseert het homohuwelijk. Na de Senaat stemde ook een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden voor. Australië is het 26e land waar het homohuwelijk mogelijk wordt gemaakt. De eerste homohuwelijken zullen vermoedelijk in februari worden gesloten. Het weer nog, is bewolkt en vanochtend trekt er al wat lichte regen over, met name in het westen van het land. Vanmiddag gaat het harder regenen en dan trekt de wind aan. Langs de kust kan het stormachtig worden. Het wordt 7 tot 10 graden. Morgen kouder en winterse buien. En het wordt dan 2 tot 5 graden. Dit was het NOS.